Stubenitski met het NOS-journaal. Een medewerker van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam... heeft vermoedelijk het coronavirus opgelopen... en zit nu in thuisisolatie. Hij of zij was teruggekomen van een vakantie in Noord-Italië. Dat gebied werd later pas bestempeld als een risicoregio. Daarna is degene vier dagen in het OLVG aan het werk gegaan. De medewerker zat op de afdeling mondziekte, kaak- en aangezichtschirurgie... De polyklinische afdelingen daarvan zijn op beide locaties van het OLVG Amsterdam uit voorzorg dicht. Amerika heeft voor het eerst de Taliban aangevallen na het akkoord dat de twee partijen onlangs sloten. Het was een reactie op Taliban-aanvallen op Afghaanse troepen in het noorden van het land, waarbij zeker twintig militairen zouden zijn gedood. Het is niet bekend of bij de Amerikaanse luchtaanval slachtoffers zijn gevallen. De VS en de Taliban sloten zaterdag een akkoord... waarin onder meer de terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan is afgesproken. Het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen gingen failliet na inschattingsfouten. Volgens de commissie die er onderzoek naar deed... stonden de ziekenhuizen al op de rand van een faillissement toen ze werden overgenomen. Alle betrokken partijen dachten toen dat het wel goed zou komen. EU-lidstaten die te weinig doen om de klimaatdoelen te halen... moeten kunnen worden bestraft. Dat vindt Eurocommissaris Frans Timmermans. En het valt op te maken uit een klimaatwet die hij vandaag presenteert. Als hij niet kan ingrijpen is Timmermans bang dat het doel om in 2050... een klimaatneutraal Europa te hebben niet wordt gehaald. Staatsbosbeheer waarschuwt voor gevaarlijke situaties door drijfzand... in het Tesselse natuurgebied De Slufter... Afgelopen maand kwamen meerdere wandelaars vast te zitten. Ze moesten worden bevrijd door reddingswerkers. Nu zijn er borden in het gebied neergezet om wandelaars alert te maken. Volgens de boswachter van Tessel is het drijfzand makkelijk te herkennen. Als je ziet dat je voetsporen snel vollopen met water... kun je beter niet verder lopen. Het weer wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een enkele bui. Later meer bewolking en vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig bij een graad of 8. ZFM Verkeers.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 job that I don't like. They want me work for the all night. Lord, i so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this.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 Dit is